Gemiddeld gaven mensen iets meer dan 700 euro uit aan een nieuwe fiets. De wachtlijsten voor orgaantransplantaties zijn nauwelijks korter dan vorig jaar. Volgens de Nederlandse Transplantatiestichting wachten nu 1300 mensen op een orgaan, 2% minder dan een jaar geleden. Vorig jaar kwamen er meer organen beschikbaar doordat er meer donoren overleden. Het aantal transplantaties met een orgaan van een levende donor bleef vrijwel gelijk. Particuliere beveiligers worden geregeld beledigd en geïntimideerd. Volgens de arbeidsinspectie heeft één op de 5 beveiligers daarmee te maken, vooral bij evenementen als popconcerten en voetbalwedstrijden. De inspectie zegt dat slachtoffers niet altijd goed worden opgevangen en dat een kwart van de beveiligers nooit heeft geleerd hoe ze met intimidatie moeten omgaan. Capelle aan de IJssel begint binnenkort een proef met een dierenpolitie. Twee opsporingsambtenaren gaan zich uitsluitend bezighouden met het controleren op dierenleed. Ze krijgen de bevoegdheid om dieren in beslag te nemen als er sprake is van ernstige mishandeling. Als de proef in Capelle aan de IJssel slaagt, wordt de dierenpolitie mogelijk landelijk ingevoerd. Het weer overwegend bewolkt, vooral in het oosten kans op sneeuw.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 I don't wanna lie to you. better day. Sun coming to shine on the occasion. Hey, sophisticated lady, oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you thinking Oh, can't you see? Love is a doggone hook in me.